Jelle Seubring met het NOS Journaal. VN-secretaris-generaal Guterres heeft de aanval op Israël scherp veroordeeld. Hij roept Iran op om geen verdere aanvallen uit te voeren... en hij maakt zich zorgen dat het conflict in het Midden-Oosten escaleert. De VN-veiligheidsraad komt vanmiddag bijeen voor een spoedvergadering... vanwege die aanval op Israël. Israël wil dat de Verenigde Naties de Iraanse revolutionaire garde wordt aangeduid als terreurorganisatie... De Verenigde Staten doen dat al, maar de EU wilde vorig jaar het Iraanse elitekorps nog niet op de terreurlijst zetten. Volgens EU-buitenlandcoördinator Borrell is daar een gerechtelijke uitspraak voor nodig. Wel zijn er al jaren sancties tegen de organisatie. Volgens het Israëlische leger zijn vannacht meer dan 200 drones gelanceerd richting Israël. Tientallen daarvan zijn onderschept door het Israëlische leger. En ook zijn er drones neergehaald boven Jordanië en door de Britse en Amerikaanse luchtmacht. Israëlische gevechtsvliegtuigen zouden verder meer dan 10 kruisraketten hebben uitgeschakeld... nog voordat die het Israëlische luchtruim binnenkwamen. Volgens het leger is de aanval van Iran nog niet voorbij. Een ander nieuws dan, de Vlaamse tak van Forum voor Democratie... heeft niet genoeg steunbetuigingen gehaald om mee te doen aan de verkiezingen voor het Europees Parlement. Partijleider Baudet hoopte in Vlaanderen zetels te halen. De Vlaamse lijst werd aangevoerd door Europarlementariër Marcel de Graaf. En het ontslag van de algemeen directeur van Ajax, Alex Kroes, moet worden heroverwogen. Dat wil de bestuursraad van de club. Die willen dat de raad van commissarissen onderzoekt of Kroes terug kan keren als algemeen directeur. Het weer vannacht bewolkt met hier en daar wat motregen.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 baby drops in my eyes baby on the telephone, long distance. Slip away, slip away. I never would have guessed I would miss someone so bad. Slip away, yeah. never slip away. I really only met about a week ago. It doesn't seem to matter to my heart. Slip away. slip away. Slips away. Slips away. Never let us slip away. Slips away. Slips away. Slips away. Never let her slip eyes and canine. All the gangbangers forgot about the drive-by. You gotta get your groove on before you go get paid. So tip up your cup and throw your hands up and let me hear the party say, I'm kinda buzzed and it's all because this is how we do it.